Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. LHBTI-jongeren worden vaak gepest door hun school. Leraren en andere medewerkers maken tegenover homo's, lesbiennes en transgenders vaak grappen of nare opmerkingen. En de slachtoffers trekken er meestal niet over aan de bel, zeggen onderzoekers. Omdat ze uh, bijvoorbeeld niet durven, ook omdat ze misschien niet uit de kast willen komen. Eh, maar ook omdat ze soms niet weten waar ze ermee terecht kunnen eh, en zich misschien daar niet veilig voelen. Het pestgedrag tegen LHBTI-jongeren gaat alle kanten op. Van onschuldig bedoelde grapjes tot opmerkingen dat een transgender leerling naar het verkeerde toilet gaat. In de kop van Noord-Holland kunnen de komende vier jaar geen nieuwe bedrijven meer worden aangesloten op het stroomnetwerk. En netbeheerder Liander denkt dat er nog meer gebieden bij komen waar het elektriciteitsnetwerk helemaal vol is. Het gaat om plaatsen als Alkmaar, Heer Waard en Castricum. We hebben het afgelopen jaar tijdens corona het gaspedaal vaker wat verder ingedrukt. Door al het thuiswerken waren de wegen leger dan normaal. En daardoor ging de snelheid bij sommigen omhoog, zegt de Telegraaf. Ondanks dat het rustiger op de weg was, ging het aantal verkeersdoden niet omlaag. Dat bleef vrijwel gelijk. En gooi alle openbare toiletten weer open. Die oproep doet de Maag-Lever-Darmstichting. Er zijn al weinig openbare toiletten, maar door corona kun je bijna nergens meer terecht. Ja, ze zijn in het begin op slot gegaan, stond er zelfs ook een boete op. Dus dat is heel goed te begrijpen, maar op een gegeven moment zijn ze niet meer open gegaan. En we krijgen gewoon heel veel berichten van mensen van ja, ik kan nog steeds niet, zelfs op een, op een treinstation of uh, buikpatiënt die zegt ja, ik, ik, eh, bij, bij mijn tankstation waar ik vaker even kom eh, mag dat niet meer, want het toilet zit nog op slot. Mensen met een aandoening en senioren gebruiken vaker een openbaar toilet dan anderen. En die maken nu vaak geen ommetje meer, omdat ze bang zijn dat ze halverwege naar de wc moeten. Het weer, in het noordoosten kans op wat regen, later overal droog. Vanuit het westen klaart het af en toe op en het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat rustiger op de weg. In de regio nog steeds vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why.